Ze lieten het slachtoffer s'avonds weer vrij. Het motief voor de ontvoering is nog onduidelijk. De staat New York wil geen zaken meer doen met vier Nederlandse bedrijven, omdat zij Israël zouden boycotten. Het gaat om ASM Bank, Triodos Bank, ingenieursbureau Royal Haskoning en waterbedrijf Vitens. De bedrijven reageren verrast dat ze op een zwarte lijst staan. Ze ontkennen dat ze Israël boycotten. Wel hebben sommigen projecten in de bezette gebieden stilgelegd. Als het aan de Tweede Kamer ligt, mogen politieagenten voortaan niet meer herkenbaar in beeld worden gebracht. Het gebeurt nu regelmatig dat treitervloggers agenten filmen of fotograferen die aan het werk zijn en de beelden daarvan publiceren op internet. En dat kan leiden tot beledigingen of zelfs bedreigingen, zegt de Kamer. Het aandeel Boeing is gekelderd nadat Donald Trump had getwitterd dat hij de bestelling van een nieuw regeringsvliegtuig wil annuleren. Inmiddels is de koers weer terug op het oude niveau. Volgens Trump lopen de kosten voor het project met 4 miljard uit de hand. Twitterhuis en Boeing zeggen dat dat bedrag niet klopt. PSV gaat niet door in de, Europa, in de Europa League. In het laatste groepsduel in de Champions League moest PSV thuis FK Rostov verslaan. Het bleef 0-0 en dus gaat de Oekraïense club door en PSV niet. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft bijgetekend bij Feyenoord. Zijn contract wordt met twee jaar verlengd tot 2019. Van Bronckhorst beleeft een succesvol seizoen in de Kuip. Feyenoord staat bovenaan in de eredivisie. Het weer toenemende bewolking. In het noordoosten vriest het vannacht licht. Aan de kust en in het zuiden blijft het enkele graden boven nul. Morgen komt vooral in het zuidoosten de zon geregeld tevoorschijn.